uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In de stadions van Chapo Coense in Brazilië en Atletico Nacional in Colombia... zijn de slachtoffers van de vliegramp herdacht. De clubs hadden die avond tegen elkaar moeten spelen... in de finale van de Copa Sudamericana. Bij de ramp kwamen 19 spelers van Chapo Coense om het leven. Drie spelers overleefden de crash. In totaal kwamen 71 mensen om. De oorzaak van de vliegramp wordt nog onderzocht. Waarschijnlijk had het toestel geen brandstof meer. Bij Voorschoten is een trein op een auto gebotst. De auto deed om onbekende reden het spoor op en werd door de trein geraakt. Er is niemand gewond geraakt. Bestuurder wist op tijd uit de auto te komen. Door het ongeluk rijden er waarschijnlijk tot na het middaguur geen treinen tussen Leiden en Den Haag. Reizigers tussen Den Haag en Amsterdam moeten omreizen via Utrecht. Verhuursite Airbnb gaat het in Amsterdam onmogelijk maken om een woning meer dan 60 nachten per jaar te verhuren. Amerikaanse bedrijf heeft daarover na lang onderhandelen met de gemeente een deal gesloten. Amsterdam hoopt dat hierdoor de overlast door toeristen afneemt. Vanaf januari krijgen Amsterdamse Airbnb-verhuurders op de site een dagenteller te zien. Zodra ze in een jaar hun appartement 60 dagen hebben verhuurd, kunnen ze geen nieuwe boekingen meer accepteren. België wil de radicale moslim Fouad Belkacem zijn Belgische nationaliteit afnemen. Volgens de gezet van Antwerpen wordt op die manier geprobeerd de oprichter van Sharia voor Belgium uit te zetten naar Marokko. Belkacem werd vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. De Belgische Marokkaan heeft de jongeren onder meer op de gewapende strijd in Syrië voorbereid. Een aantal van hen is naar Syrië afgereisd. Over drie weken bepaalt de rechter of Belkacem zijn Belgische paspoort kwijtraakt. Het weer vooral bewolkt, sommige plaatsen wat regen. Temperatuur stijgt geleidelijk naar 5 graden in Limburg en 10 op de Wadden.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 Now I'm falling down through the crashing sound, and you come around. the curtains of the wall. And you rush to me, and it sets us free, so I fall to my knees. the curtains of the waterfall. So say.